Mark Hokke met het NOS Journaal. De film L van regisseur Paul Verhoeven heeft twee Golden Globes gewonnen. Voor beste buitenlandse film en voor beste actrice Isabelle Huppert. Zij speelt in L een vrouw die, nadat ze is verkracht, wraak neemt op de dader. De musicalfilm La La Land is met zeven awards de grote winnaar van de Golden Globes... die in Los Angeles worden uitgereikt door de Amerikaanse filmpers. De EU neemt door het trage asielsysteem in Griekenland bijna geen vluchtelingen op uit Turkije... Dat zei Turkije-rapporteur voor het Europees Parlement Kati Piri in Nieuwsuur. Volgens haar moet Europa hier meer werk van maken. Met Turkije is afgesproken dat de EU één Syriër opneemt uit een Turks opvangkamp... voor elke vluchteling die wordt teruggestuurd tot een maximum van 72.000. Het lukt de overheid niet goed om geld en spullen van criminelen af te pakken... zegt een onderzoeker van de Vrije Universiteit in het AD. Hij onderzocht ruim 100 ontnemingszaken tussen 1995 en 2015... Daarin betaalden de criminelen nog geen 20 van wat het OM eiste. Deels wordt het OM al teruggefloten door de rechter. Ook weten criminelen hun vermogen soms goed te verbergen. Iran heeft mogelijk een embargo geschonden door wapens te leveren aan de Libanese Hezbollah-beweging. Dat staat in een vertrouwelijk rapport aan de VN-veiligheidsraad, meldt persbureau Reuters. Toenmalig VN-chef Ban schrijft dat hij zich grote zorgen maakt over een toespraak van Hezbollah-leider Nasrallah die zei dat Iran zijn beweging steunt. Iran ontkent het schenden van een embargo. Nederlanders eten steeds vaker buiten de deur. Vooral mensen tussen de 18 en 36 koken geregeld niet voor zichzelf. Een instituut dat jaarlijks onderzoekt waar mensen hun eten en drinken kopen... zegt dat uit eten gaan een manier is geworden om te laten zien hoe je in het leven staat. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt, waardoor het lokaal glad kan zijn. In het zuiden komt dichte mist voor. Het blijft vandaag grotendeels grijs bij een graad of 5, met in het westen kans op wat motregen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land komt nu plaatselijk dichte mist voor. En in de Randstad staan nu 18 eh, files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Dat is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knooppunt plein 6 kilometer door een ongeluk op de parallelbaan. Op de parallelbaan is dan ook eh, de rechterrijstrook dicht. A20 naar Hoek van Holland tussen Gouda, Nieuwekijk aan de IJssel. 3 kilometer en 20 minuten vertraging door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook 20 minuten extra op de A27 van Breda naar Utrecht. Eh, tussen Gorkum en Lexmond staat 6 kilometer spitsstrook is daar dicht vanwege de mist.